12 uur. moet bij het RWS Journaal. De Charlottesville is aangeklaagd voor moord. De extreemrechtse demonstrant van 20 reed met zijn auto in op een groep tegendemonstranten. Een vrouw van 32 kwam om en zeker 19 mensen raakten gewond. Het ministerie van Justitie heeft een onderzoek aangekondigd naar het geweld in Charlottesville. Politici van de Democratische en Republikeinse Partij vinden dat president Trump het extreemrechtse geweld in de stad niet genoeg heeft veroordeeld, omdat hij geen schuldige partij aanwees. Een politieauto is tijdens een achtervolging op de A16 onder de cocaïne komen te zitten. De zakjes met drugs werden gisteravond bij Breda uit het raam gegooid van een Franse auto die de politie wilde controleren. Een zakje brak open en het poeder kwam op de ruit en motorkap van de achtervolgende politiewagen terecht. De Franse auto kon in de buurt van Antwerpen worden klimgereden. De twee Franse inzittenden zitten vast. Twee Britse ministers pleiten in een opiniestuk in een Britse krant... voor een onomkeerbare brexit met een korte overgangsperiode. De brief van de ministers Hammond van Financiën en Fox van Handel... wordt gezien als een poging om de tegenstellingen binnen het Britse kabinet te overbruggen. Hammond was eerder tegen de brexit... terwijl Fox een harde brexit wilde zonder overgangsperiode. Onderhoudsmonteurs hebben in een lift in de Amerikaanse stad Denver... het lichaam gevonden van een man die daar vier weken zat opgesloten. De demente man van 82 werd begin juli voor het laatst gezien. Volgens de autoriteiten heeft hij twee keer de alarmknop van de lift ingedrukt. Dat signaal kwam alleen aan bij een storingsdienst, maar niet bij de brandweer. Monteurs controleren vervolgens twee van de drie liften in de flat... maar juist de lift waar de oude man in zat werd overgeslagen.